En dit is aflevering 86 van Donderslag. Welkom, welkom. Je luistert weer naar Donderslag. Ook vandaag op deze donderdag is het weer Daverende Donderdag op Radio 501. En eh, Sinterklaas is weer het land uit. En alle etalages zijn weer in de kerstsfeer. En dat is ook in Studio 11. En Studio de Koepoort is ook al helemaal omgetoverd voor de kerst. Nou, hebben jullie het thuis ook allemaal omgetoverd? Stuur dan even een e-mail naar studioradio en vertel wat jullie allemaal voor leuke versieringen hebben aangebracht. Toch goed, weer even over donderslag. Ik heb... Ehm, ik heb weer eh, van alles en nog wat. Ik ben er van thee tot bier. En ik heb weer een fijne eh, selectie muziek gemaakt. En natuurlijk zonder Theo Fried geen donderslag. En hij is er om half drie met een verse bla blog En zonder Rob Ricard kunnen we natuurlijk ook niet. Hij is straks aan de telefoon. Ook een muziekagenda hebben we. En een, nieuw recept. En dan gooien we nu de trossen los. En eh, dat doen we met een gloednieuwe release van de Rolling Stones. Nooit eerder uitgebracht materiaal is nu op cd gezet is afkomstig eh, van het eh, heruitgebrachte album Some Girls. Dus een dubbel cd. En daarbij zit een cd met bonusmateriaal. En daarop staan 12 songs die nooit eerder op de plaat zijn terechtgekomen. Van deze bonus cd draai ik nu I Love You Too Much. I wasn't thinking I'd be But when you pull me off the doorstep. Somehow I knew I'd end up paying. Somehow I knew I'd end up paying. Yes, it's me that does the paying. Cause I love you too much. I can't help it if I love you too much. friends of mine, they all snigger and sneer. They all laugh while I cry my beer. <laughs> I never give in. Eh, met een album, eh, een cd eh, met allemaal bonus tracks. En die tracks hebben ze allemaal opgenomen na het album Black and Blue. En Black and Blue dat was een beetje jazzy album. En daarna wilden zij weer lekker rock'n'roll gaan maken. En dat hebben zij dus gedaan met dit album. Some Girls en dan al die bonus tracks. How to Make Gravy van Paul Kelly. Hello, Dan. It's Joe here. I hope you're keeping well. It's the 21st of December. Now they're ringing the last bell. If I get good behavior, I'll be out of here by July. Won't you kiss my kids on Christmas Day? Please don't let them cry for me. I guess the brothers are driving down from Queensland. And Stella's flying in from the coast say it's gonna be a hundred degrees, even more maybe. But that won't stop the road. Who's gonna make the gravy now? I bet it won't taste the same. Or just that flour, salt, a little red wine. Don't forget a dollar for tomato sauce for sweetness and that extra just a little too much cologne. And Roger, you know I'm even gonna miss Roger. Cause there's sure as hell no one in here I wanna fight. I'll pray to baby Jesus. Have a Merry Christmas. I'm really gonna miss it. All the treasure and the trash. Later in the evening, I can just imagine on Junior Mervyn and push the tables back. And you dance with Rita. I know you really like her, just don't hold her too close. Oh, brother, please don't stab me in the back. Afrika eh, dit voor maar. Ja, ik eh, bel je voor een tip van de sluier. Zoals iedere keer op donderdag eh, na tweeën. En dit keer, ja, ik ben zeer benieuwd wat voor tipje van de sluier je hebt voor de platenkeuze straks. Voor half bier. Ja, ik heb namelijk ehm, ontvangen dat, het, dat mijn tips te moeilijk zijn. Dus oh. ik, heb vandaag een liedje uitgekozen. Ja. Van een beatband uit vroegere tijden. Een beatband? Uit vroegere tijden. Ja. En ik heb al een keer eerder iets van deze beatband gedraaid. Oh jee. Van de LP eh, Sticky Fingers. Oh, ja. Dan moet ze maar even raden wie het zijn. Dat is toch een rockband? Ja, het, hangt een beetje van het programma af wat je gebruikt. Oh. Om eh, de MP3-tags toe te kennen. Mhm. Dus soms staat er alleen maar pop in. Hè. Dan kan je alleen maar pop invullen. Soms kan je rock invullen. En beat. Beat, eh, beat is altijd goed. Rock kan je invullen. En slip, kan je dat ook invullen? Slip van kan je niet invullen, nee. Van de, de, tip, van de slip? Van nee, de... slip staat er niet bij. Hmm. Dus het is van eh, een, een, plaat van de Rolling Stones. Daar, komt daar komt het eigenlijk op neer. Nou, weet je het nou alweer? Ja, je zei het net zelf. Nee, ik zei... sticky Fingers, zei je. Sticky Fingers. Nou, Dat, en dan heb je al een keer een plaatkeuze. Hey, er is toch de Rolling Stones? Ach! Wat gaan we nou krijgen, man? Ik ging in het rood, hè? Nou, behoorlijk, ja. de mensen zitten thuis allemaal met natte oren nu. Eh, door. Met een nat toetsenbord. Maar ja. ja. Veeg je belbuis ook beschouwd, nou? hey, maar eh, straks. Eh, dat gaat om of bier allemaal gebeuren. Dan, wordt het ontknoopt. En dan, uh, ik heb nu een plaat klaarstaan en daar moet je maar even naar luisteren. dat is van iemand die komt uit Engeland, uit Londen. Het is van, afkomstig van zijn tweede cd die dit jaar uitkwam. zijn naam is John Allen. En John schrijf je J-O-N, dat is een afkorting van Jonathan. Dus hij heet John Allen. En het nummer heet Time to Cry. Oké. Ik zie je straks. I didn't know what love was till I let it slip away. I didn't know the night until I lost the day. I didn't know the question till I was asking myself why. Now I know it's my time to cry. I had all command. I held love like a rare bird, helpless in my hands. Oh, but I was cruel, and like a fool, I let it die. Now I know it's my time to cry. Time to cry. disagree. I live by the sword that now is cutting me. There's no getting round it. It's one eye for an eye. Now I know it's mine. lips one more time. But you're gone forever, and the river has run dry. toch ook verschrikkelijk mooie muziek. Heerlijk om naar te luisteren. Dit is van zijn tweede cd, Sweet Defeat heet die. Uh, Doug McLeod, die komt uit Californië. Dub Stalking Politician Blues. Now I gotta talk about some of these politicians. Sure got my world in a sorry condition. They say one thing, but they mean another. That's a very worrisome thing, my brother. Say they're talking clear, but it sure sound hazy. Ain't doing nothing but driving old dub crazy. Can't balance a budget, but they can spend my money. You tell me if something ain't going on funny. Sometimes I think they just educated fools. Ain't doing much to help the school. City school just sliding and ruin, and sometimes I wonder they know what they're doing. Would you get my BB gun? Nah, I don't want to kill him. But I sure would like to hurt him son. Now, to raise money, they got a lottery. Mm-hmm. That's a lot of slipping and sliding, if you ask me. The money's funny, and it changes strange. Cause it ain't nothing but a new numbers game. Out on the street, you know what I'm talking about. You see, the odds always in favor of the house. And every week you put your little $20 in, and they're grinning in your face, cause it's so hard to win. They said the lottery was going to help the school. Mm-hmm. That's what they promised. It would do. But they're cutting ours because money's so tight. And I got to wonder, how do they sleep at night? Uh, man, you get my BB gun. No, I don't want to kill him. But I sure would like to hurt him some. richest country, we got kids that don't eat. Vietnam War veterans still begging the street. Politicians say he gotta make more cuts. But you think his salary's something he'll touch? <laughs> Healthcare? Now that's a mess. Ain't done much to help that yet. Politicians say, don't worry, there gonna be better days, and I'm gonna start working on it. As soon as I vote myself a raise. Now, there's a way to get out from under this joke. We need all the people to get out and vote. Don't sit on the couch, watch the news, and complain. You gotta get off your butt if you're going to implement change. But in the meantime, would you get my BB gun? No, I don't want to kill him. <laughs> but I, uh, I sure would like to hurt him some. folks, those are just my views. And you're entitled to your views too. Cause in America, we still got the right to choose. And that's why I wrote Dubs Talking Politicians Blues. Met een klein stukje van het Amerikaanse volkslied erachteraan, dat was Doug McCloud. We raken al in de, kist, eh, in de kerstsfeer. Hier is Christmas eh, van eh, Baby Please Come Home. Het nummer van Michael Bublé. like the heart, but it's not like Christmas at all. I remember when you were here and all the fun we had. Christmas at all. I remember when you Radio 501 is al in de kerstsfeer. En de studio's zijn ook al helemaal aangepast. Maar ja, we draaien niet alleen kerstmuziek. We draaien natuurlijk ook andere muziek. Lekkere tempo muziek. Dit is Love and Greed. En dat is van de Blues Traveler. En we schuiven zo door naar het volgende nummer. En dat is Love Check van de B-52's. De blog van Theo Verriet. BlaBlaBlog.nl, 8 december 2011. Niet kijken. Ik was vorige week nog iets belangrijks vergeten. Als je door Amsterdam fietst, is niet kijken heel belangrijk. Met niet kijken geef je namelijk aan hoeveel voorrang je gaat nemen. Als je in je ooghoeken iets van rechts aan ziet komen, dan kijk je bij voorkeur snel de andere kant op. Zo maak je voor iedereen duidelijk dat je niet gaat stoppen. Bij zebrapaden werkt het exact zo. Als je aankomt fietsen en voetgangers ziet die over willen steken, blijf dan recht voor je uitkijken en fiets door alsof er nooit een voetganger is geweest. Ze springen vanzelf al aan de kant joh, al zie je dat dan helaas weer niet. Fiets je op een onmogelijk punt ineens de weg op, dan is niet kijken zelfs het middel om te zorgen dat je tussen de voorbijrazende fietsers wordt gelaten. En mocht het allemaal niet passen, dan remmen ze maar. Kan je uit wat schelen? Maar voor elke situatie geldt, Zodra je oogcontact maakt, is het voorbij. Dan ben je de sjaak en moet je stoppen. Dat moet je dus nooit doen. Je zult vast zelf nog wel veel meer nuttige niet-kijkmomenten kunnen verzinnen, die ook allemaal heel erg geldig zijn. Ik word in ieder geval nog dagelijks blij verrast met leuke vondsten. Ja, het is echt genieten in het Amsterdamse verkeer. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. De wintertijd begint op 21 december, maar soms zijn er vier seizoenen op één dag. En daarover zingt Crowded House in Four Seasons in One Day.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 I'm not so sure. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. Déjame, es une George en Ringo, ook bekend als de Fab Four. Ik heb het over de Beatles uit het Engelse Liverpool. En zij speelden vandaag This Boy. En dat stond op de B-side van de 45 toeren single eh, I Want To Hold Your Hand. Dat was namelijk een A-side. Dat is eh, een single uit 1963, bijna 50 jaar geleden. En die werd als vijfde Beatles single uitgebracht. Deze single zorgde voor de doorbraak van de Beatles in de Verenigde Staten van Amerika. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. Ik heb al eerder werk van eh, hun gedraaid, eh, van hen gedraaid moet ik zeggen. De groep Honey Honey heb ik het over. En dan heb ik hier Ohio. Some folks have the same song and dance. Downtown bars and cheap romance. Getting off, not getting far alone. Watch this freeway turn to dust. I'll flick you off the upper crust. Shouting down how you can bring it back to how it was. When you say face, I call your bluff. If you don't in de redactiekamer zijn ze druk bezig om de kerstboom op te tuigen. Hier in de studio staat wel een kleintje, maar er moet natuurlijk in de redactiekamer hier ook een grote kerstboom komen. Net als op de Koepersweg bij Radio 51. in studio de Koepoort. Daar moet het ook allemaal nog... Eh, nou, daar staat hij al. De kerstboom staat er al, heb ik al gehoord. Ik ga straks even kijken. Ehm, dit is Same Mistake van de groep Clap Your Hands, Say Yeah. voor je hoofd. is deze hele week tot vrijdagavond 10 uur van Reveler en heet Fly Pilot Fly. En morgenavond om 10 uur kiezen Arwin en Johnny in hun legendarische Arwin en Johnny Show de nieuwe plaat voor je hoofd.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 Doe de diabetes risicotest op www.kijkopdiabetes.nl Zondag 25 december staat de deur van de Noorderkerk in Horen wagenwijd open voor een ieder die zin heeft in een onvergetelijke kerst. Vanaf 1 uur ben je van harte welkom in de kerk op het Kleine Noord in Horen. Open huis op eerste kerstdag. Met kamerata Leo Corno onder leiding van Wouter Hakhoff. Singer-songwriters Robert Mitchell en Jeno Seij. Chris James en Laurens Rij. Verteller Henk Dekker en zandtekenaar Sylvia Wiebenga. Tekenen met René van Leeuwen en Ibo Bakker zingt tijdens het diner.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 Op Radio 501. in the city. There's ice upon the ground. The bow is like a no man's land. Snow is falling down. I've been looking for you, baby, all the way to Union Square. But all I found was a memory of a love that was not there. Well, it's lonely time this evening without you to call my name. I guess I drove your heart away. I guess I am to blame. Now I hug the broken hearted and laugh at those who cry. And all I have is a memory of a love. tender moment, just a velvet touch. Now the temperature is falling, and my dreams all melt away. As I sit here in my emptiness, curse another day, curse another day. welkom in het tweede uur. En nog een uurtje naar bieruur. En dit eh, uur heb ik nog de donderdisc, eh, de fabuleuze platenkeuze van Rob Ook om eh, ongeveer kwart voor bier heb ik een nieuw recept voor de avondmaaltijd. En vlak voor bier heb ik een nieuwe muziekagenda. Ik start in dit uur met Love That Will Not Die van het nieuwste album van Puppet Chubby. En dat album komt uit 2011 en het heet Back to New York City. En eh, voordat de donderdisc langs dondert, gaan we luisteren naar Heroes van David Bowie. Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht van Jonathan Jeremiah en is getiteld All the Men I'll Never Be. De donderdisc. Without you, my whole life would be a show. Without you, there would be no place to go. just a fraud, a fake for all to see. You make me all the man I'll ever be. Without you, my whole life would be a lie.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 Vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. En dan vraag ik me af of in Den Haag ook al de kerst is toegeslagen. En ik weet, de Golden Earring die komt uit eh, Den Haag, maar die hebben er nooit de kerstnummer opgenomen. Wel, When the Lady Smiles. When lady smiles You know it drives me circles in the night. And the mood is soft and sensual. and <sighs> I love it. Yeah, I love it. It's the answer to all my dreams. every time it feels like the earth is shaking, it doesn't matter a shot. van de Golden Earring. En we gaan naar uh, Ding Sonders en Bobby Helms. En het nummer heet Jingle Bell Rock. in Jingle Bell Square. Dit komt van het album Christmas Duets en dat is opgenomen hier in 2011 met allemaal overleden artiesten en aangevuld met allemaal Nederlandse artiesten. Dit was Dean Sonders met Bobby Helms. Bob Dylan nu, Tight Connection to My Heart van Empire Burlesque. I said I'd send for you and I did what did you expect? My hands are sweaty, and we haven't even started yet. I go along with the survey until I can think my way out. I know it was all a big joke, whatever it was all about. Someday maybe I'll is my coat. I feel the breath of a storm. There's something I gotta do tonight. You go inside and stay warm. Has anybody seen my love? something, you just whisper it into my ear. Madam Butterfly, she lulled me to sleep in a town without pity, where the water runs deep. She said, "Be easy, baby. There ain't nothing worth stealing in here." You the one I've been looking for. You the one that's got out whether I'm too good for you or are you too good for me? Has anybody seen my love? Oh. naar Radio 5 alleen. Naar donderslag op deze Radio 5 alleen. Daverende donderdag. Ik ben er tot bieruur En dat doen we nog met lekkere muziek. Hier is You Can Sleep While I Drive van Melissa Etheridge. En daarna komt dan de platenkeuze van Rob Ricard. En dan zal het om ongeveer half bier. Maar eerst Melissa Etheridge. baby, let's get out of this town. I got a full tank of gas top roll down, there's a chill in my bones. I don't wanna be left alone. So, baby, you can sleep while I drive. I'll pack my bag and load up my guitar. In my pocket, I carry my harp. I got some money I saved, enough to get underway. And baby, you can sleep while I drive. We'll go through Tucson up to Santa Fe Nashville says we're welcome to stay. I'll buy you glasses in Texas, a hat from New Orleans. And in the morning, you can tell me your dreams. things are true, won't you take me with you? And baby, you can sleep while I drive. get out of this town. I got a full tank of gas with the top rolled down. If you won't take me with you, I'll go before night is through. And baby, you can sleep while I drive. De platenkeuze van Rob Ricard. Zo, het is half bier. En eh, wat is er dan aangenamer om eh, Rob uh, Ricard weer even aan de telefoon te hebben voor zijn platenkeuze. Fabuleuze platenkeuze. Dit keer een beatgroep uit vervlogen tijden. En dat bleek dus de Rolling Stones te zijn. Dat hebben we met de tip van de sluier in het eerste uur gehoord. Rob, je bent er hè? Ja, maar ja, ja. ik heb nog niet gezegd dat het goed is. Maar het is wel goed. Ja, nee, maar kijk, eh, jij draait geen platen die je niet goed vindt, volgens mij. Nee, daarom, daarom nou, dit, is, dit is goed. Nou, eh, ik kan je vertellen dat, uh, hoe het nummer heet. Um, ja, zeg het. Het heet Angie. Angie. Ja. En is dat uh, een, een, een platenversie of een, een albumversie moet ik zeggen? Nou, of is dat je, een single? of? Ja, eh, door Merkel is die gebruikt hè, bij de verkiezingen. Oh? Door Angela Merkel. Ja, An Angela. Die gebruikt bij de verkiezingen. Eh, wordt die uh, door, ehm, hoe heet die... Nou, die is gekozen, die is nu de baas van Duitsland. Ja, dat weet ik. Maar wordt die liefkozend Angie genoemd dan? In, Ja, was kennelijk zo, was in de reclame, in de reclamecampagne. Door Sarkozy of zo? Hm? Dat, nee, dat is de president van, eh, van Frankrijk, weet je wel? Ja, nee, dat was nog voor die Maar goed, het is natuurlijk een, eh, het is natuurlijk een speciale uitgave. Want, eh, of dat hoeft natuurlijk niet, maar dat is het wel. Dat hoeft niet, maar dat is het wel. Ja, het is namelijk van uh, The Brussels Affair. The Brussels Affair? Van de LP The Brussels Affair. Ik, ik ken het album niet, vertel eens. Nee, dat dacht ik al. Ja? dat is eh, van een optreden in Brussel in 1973. Oh, dus speelt uh, Mick Taylor zeker dan nog mee? Ja, en inderdaad. En toen was het, eh, toen was het namelijk nog een bootleg, is het heel lang geweest. Ja. Maar ehm, er stonden wat andere nummers op de bootleg. Er waren meerdere bootleg versies van omloop. Ja, die waren er illegaal opgenomen tijdens dat concert of zo? Ja, ja. maar nu is dit is de officiële uitgave van de Rolling Stones. De official bootleg. En het is ook geen bootleg meer. Nee, nee, nee nu, nu staan de, de tracks van die, uh, van die tour staan erop. Ja. En eh, dus hij is ook van de originele eh, master. Dus zij van hebben, de Rolling Stones. Dus zij hebben dus ook opnameapparatuur laten meelopen. Ja, hij is van de oh. originele master tracks. Hij is opgenomen door Andy Johns met de Rolling Stones Mobile Studio. En, hij is... Ja. Wat? Ja, Wat nee, ga door. Hallo? Ja, ja? ga door. Zal ik doorgaan? Ja, ga maar door. Ja. Nee, hij is eh, beschikbaar op de, de Daar kan je hem eh, downloaden tegen betaling. Maar eh, hoe heet het? is, is dat een, een album dat dit jaar is uitgekomen of zo? Of, ja, of is het al een tijdje in omloop? Nee, hij is net beschikbaar. volgens mij pas. Heel oh. kort. Oh. Als ik, eh, uit mijn hoofd kost hij ook niet echt veel. 5 euro of zo. Dan heb ik dus een primeurtje op de, de Nederlandse radio dus. Eh, Bij Radio 5 alleen. Ik luister nooit naar al die andere radio's. Ja, ik, ik, scan de hele dag al die zenders af, maar ik hoor het ah. dus nooit. Dus, uh... nee, is echt leuk hoor. Dus als je op stonesarchive.com, kan je, kan je dat vinden. Er is ook mooi een hoes erbij. Plaatje van de hoes. Ja ja, het is gewoon leuk. En het is gewoon, het is gewoon een hartstikke leuk concert. En het zijn echt goede opnamen. Nou, dat is hartstikke mooi. Um, ehm, daar wil ik er graag naar gaan luisteren. Ik denk de luisteraars thuis ook allemaal. Ja, dan moet je hem even opzetten. Ja, dan zet ik hem eh, op en dan... Eh, nou, nee, deze, deze, moet je, deze digitaal, hè? Dus ja, nee, ik, moet hem aan, ik zet hem al op te zoeken hier in de computer, want hij is eh, inmiddels binnengekomen, zie ik. Ja, Ehm, als jij hem eh, lekker gaat aankondigen, zoals je het altijd doet, weet je wel, met hoop tromgeroffel eh, en trompetters ja, en alles, dan, uh, dan, start ik hem. Oké, nou luisteraars, het is tijd voor de Rolling Stones met het nummer Angie. Live opgenomen tijdens het Brusselse concert in 1973 van de LP, de downloadable LP, The Brussels Affair. Oké, ik spreek je volgende week weer. Hoi. Ja, tot ziens. ainda, ainda. Where will it lead us from here? With no loving. album is dus te downloaden op www.stonesarchive.com en kost slechts 7 dollar. Dit was Angie van de Rolling Stones en het, eh, album heet Brussels Affair. Dit is Sue, Explanations. feeling so well lately. Lying to myself, just wait and see time of the month. So I'll just blame it all on that. But one week later, surprise, surprise, nothing in my pants, tears in my eyes. No reason why I feel so damn depressed. And so it shrink down me, what's going on? I hate myself so bad, just can't hold on the feeling that I'm locked inside myself but silly girl, come on. Don't be sad, yeah, just be strong. Don't see black or white, but see things more in grey. Hey, hey, but I need explanations and some fitting solutions. Cause, cause I'm turning into stranger more and more, yeah. Yes, I need explanations and some fitting solutions. Cause, cause my emotions make me feel so insane. myself lately, so I tried to act more naturally. But that story wasn't planned for me. And instead of that, I get more upset. Bad thoughts are spinning in my head. Don't say blame it all on puberty. Hey, hey, but I need explanations and some fitting solutions. Cause, cause I'm turning into a stranger more and more. questions and some fitting solutions. Cause, cause my emotions make me feel so insecure. But emotions and some fitting solutions. Cause as I'm turning into stranger more and more, yeah. Yes, I need explanations and some fitting solutions. Cause, cause my emotions make me feel so insecure. This is Gilbert O'Sullivan. Could have made it with you. I ain't about the hell for no ransom. I ain't about to be wasting my time. You lit me up so many garden paths lately. I'd you been around the 1942? I'm sure Hitler could have made it with you. Oh! To think for a while it felt like we made it. To think that for a while it really felt you see how badly you are behaving, even with the Russians coming into view. I'm sure Hitler could Forget the promises and be lies. Tactics in the main are now so abusive, even while embarrassed, taking in the view. Ooh, I'm sure Hitler could have vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag maken we bonenschotel met ui en mosterdservelaat. Een hoofdgerecht voor twee personen. En dit recept is ingezonden door Erika Appel uit Rotterdam. De volgende ingrediënten hebben we hiervoor nodig. drie uien en die dan grof gesnipperd. 1 mosterdservelaat en dat is een worst van 250 gram. 3 eetlepels olie. Twee blikken kidneybonen van 400 gram elk. En die laten we uitlekken voordat we het gaan gebruiken. 1 bos radijs. Een half zakje verse peterselie. En dat is ongeveer 30 gram. 1 theelepel citroensap of azijn en een halve theelepel mosterd. Dit gaan we als volgt bereiden. In een grote koekenpan gaan we de uien en worst in 2 eetlepels olie 10 minuten zachtjes bakken. Dan voegen we de kidneybonen toe en verwarmen we het gerecht met deksel op de pan in 5 minuten door en door. We moeten dan de bonenschotel op smaak brengen met zout en peper. Intussen maken we de radijs schoon en dan snijden we dit in plakjes en de peterselie gaan we fijn hakken. En in een kom kloppen we een dressing van de rest van de olie, citroensap, mosterd, zout en peper. We mengen dan de radijs door de dressing. De bonenschotel en redijssalade kunnen we dan over twee borden verdelen en we strooien de peterselie over de redijs en de bonen. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars?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 Gadverdilligers! Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel dat dat dus ook al in de complete maaltijd is inbegrepen. Radio 501. Is Radio 501. En dan komt de kerst er weer aan met een gloednieuwe cd met kerstduetten.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 Zit jij klaar voor met pen en papier? Dan gaan we nu beginnen. Op 14 december speelt de dijk in Schouwburg het park in Horen. Ze staan in de Otellozaal, aanvang 8 uur. Vanavond 8 december speelt In in de Melkweg de Max in Amsterdam, aanvang half 8. Vanavond speelt Beth Hart in de Paard van Trooien in Den Haag. Op 15 december speelt zij in de Oosterpoort in Groningen. En op 19 december speelt zij in de grote zaal van Paradiso in Amsterdam. Op 13 januari speelt de Bevis Front in het patronaat in Haarlem. De Rival Sons doen in 2012 een Europese tour. Op 11 januari 2012 spelen zij in de Vienna Arena in Wenen. Op 11 eh, februari 2012 zijn zij in Schuur in Lucen in Zwitserland. Op 12 maart 2012 zijn zij in Italië in Scandiano in Corallo. En op 11 mei 2012 staan zij in Kofmeel in de plaats Soloten in Zwitserland. Nederlandse optredens zijn nog niet aangekondigd. En meer informatie kun je vinden op www.rivalsons.com. We komen in de kerstsfeer en dan staan er ook weer kerstconcerten op het programma. Zoals de concerten van How to Throw a Christmas Party. Deze groep bestaat onder andere uit Kite The Black Atlantic, 1-2 Orchestra, Blauwzoen en Brown Feather Sparrow. Zij treden op in het land en dat doen zij op 16 december in Hilversum. En dan eh, worden er meteen tv-opnames eh, van gemaakt. Daarna op 17 december in Asterix in Leeuwarden. Dan op 18 december in Tivoli in Utrecht. Ze treden ook op in de Theaterkerk in Zwolle. En dat staat gepland op 20 december. Dan op 21 december spelen zij in LVE in Leiden. Dan gaat How to Throw a Christmas Party naar de Paradijskerk in Rotterdam. En dat is op 22 december. Op 23 december spelen zij in eh, Xenix in Nieuwedijk. En op 24 december is het laatste concert in de spot in Middelburg. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 8 december. En als je agendatips hebt voor de periode na 15 december, mail die informatie dan naar rvd.accessforall.nl. Ook kleinere optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu de laatste plaat van deze donderslag. En die is van How to Throw a Christmas Party. En is getiteld The Gospel According to a Sheep. the sword about bountiful metals from what lies beyond. Our shepherds are stupid, they don't seem to care. Their eyes are empty and their hands are shaking. Now bear with me, but I would bet my wool on it. There's more to it than the stars will let us see. Well, maybe it's not my concern, but my life is short and there's something about to happen. It's bound to happen, it's in the air, and I know that stars shouldn't be as big as the world above my head. But I wonder about the noise coming from the sky. The hill seems on fire, and I catch glory with my I do monkeys. I know what's going on. It's a charade. It's a trap. I do not believe in miracles. I follow the flock. This must be a trick of the mind. Maybe I ate the wrong grass. This is not how it should be. This is not what suits me. Is this what it's like to be free? Well, maybe it is. Maybe this is what lies beyond the hill. It sure does look bountiful, and the shepherds don't even see it. They're asleep like sheep. But I cannot even sing along. I can only cry. I don't like the corny chorus, but I can't help sing crying along and the angels are beautiful. There's nothing wrong. But no, I will resist this stupid song. I will be a sheep. I will. Hallelujah. I praise the things I do not understand. I chose. donderslag. Op donderdag. hemel! de hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja paar minuten slaat de klok bierkeer. En ja, dan zit het er voor ons weer op hier in Studio 11. En gaan we plaatsmaken voor onze collega's in Studio de Koepoort. Daar vandaan komen de andere programma's van deze Radio 5 Leen Daverende Donderdag. En die duurt ook vandaag weer tot 12 uur vannacht. Of zoals we bij Radio 5 Leen altijd zeggen, spookuur. Ah! Ik ben de hele week weer bereikbaar op e-mailadres rvd501.accessforall.nl En ik ben ook te volgen op Facebook, Twitter en Hives onder de naam RVD501. Radio 501 is ook te vinden op Facebook, Twitter en Hives. Ga eens naar www.facebook.com slash radio 501 en klik op like. Ook kun je ons volgen op Twitter. En eh, ik zou zeggen, doe dat, want Radio 5 Leen probeert namelijk zo snel mogelijk 10.000 vloggers te krijgen. Dus help mee. Als je eh, mail wilt sturen naar Radio 5 Leen, stuur het dan naar studioradio Even bedanken. Rob bedankt. Theo Verriet bedankt. Mijn redactieteam bedankt. En ook het Radio 5 Leen team bedankt. En jullie thuis bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende keer weer op jouw radio in jouw luidsprekers met een nieuwe donderslag. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender. Radio 501. En dan sluit ik weer af met een Hork Jantje. Hork Jan bereidt zich voor. Het is nu nog 12 graden boven nul, maar Hork Jan hoorde dat het een strenge winter gaat worden. Hij loopt nu al rond met snowboots gevuld met natte pekel.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 Vanaf 1 uur ben je van harte welkom in de kerk op het Kleine Noord in Horen. Open huis op eerste kerstdag. Met kamerata Leo Corno onder leiding van Wouter Hakhoff. Singer-songwriters Robert Mitchell en Jeno Seij, Chris James en Laurens Rij. Verteller Henk Dekker en zandtekenaar Sylvia Wiebenga. Tekenen met René van Leeuwen en Ibo Bakker zingt tijdens het diner. De huiskamer van Horen is gratis toegankelijk. Aanschuiven bij het diner kost slechts 15 euro. 25 december, eerste kerstdag. Open huis in Horen. Een gezellig samenkomen voor groot en klein. Er is zojuist een patatbakje gevonden bij uitgang A van dit stadion. Het betreft hier een wit patatbakje in licht lichtgedeukte toestand. De eigenaar van dit bakje kan het na de wedstrijd afhalen bij de afdeling gevonden voorwerpen.